Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven die in de problemen zitten door de aardbeving en de tsunami in Japan... kunnen werktijdverkorting aanvragen. Dat heeft minister Kamp besloten. Medewerkers van die bedrijven kunnen een gedeeltelijke WW-uitkering krijgen. Er zijn tot nu toe zeven aanvragen binnen. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die afhankelijk zijn van onderdelen uit Japan... die door de situatie daar niet worden geleverd... Bedrijven kunnen alleen werktijdverkorting krijgen als ze zeker 20% minder werk hebben voor een periode van 2 tot 24 weken. Een voortvluchtige fraudeur heeft zich gemeld bij de politie. Daan B. is veroordeeld tot vier jaar cel voor de beleggingsfraudezaak rond Golden Sun en Royal Dubai. Hij moet van de rechter bovendien nog vele miljoenen terugbetalen aan de mensen die hij heeft gedupeerd. Bijna 300 beleggers zijn voor bij elkaar 20 miljoen euro benadeeld. Van de bende fraudeurs is er nu nog eentje voortvluchtig. De woningmarkt blijft kwakkelen. Het afgelopen kwartaal was volgens de NVM-makelaars een van de slechtste sinds het dieptepunt van de economische crisis twee jaar geleden. De makelaars verkochten 14% minder huizen dan in het voorgaande kwartaal en de prijzen lagen zeker 1% lager. Volgens de NVM willen veel mensen graag een huis kopen, maar gaat de koop vaak niet door omdat banken te streng zijn met de toekenning van hypotheken. In Griekenland hebben duizenden journalisten voor vier dagen het werk neergelegd. Tot en met maandag verschijnen er geen kranten, zijn er geen journaals op radio en tv en worden nieuwswebsites niet geactualiseerd. De journalisten staken om gedwongen ontslagen te voorkomen. Door de financiële crisis in Griekenland lopen de verliezen van veel mediabedrijven op. Zo zijn de advertentieinkomsten met 20% gedaald. Het weer, het is vrij zonnig, maar in het noorden bewolkt. Later breekt ook daar de zon door. Het wordt 11 tot 19 graden.